Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese zoek naar de staatssteun die ING heeft gekregen. De bank kreeg in 2008 en 2009 een kapitaalinjectie van 10 miljard euro. Brussel wil onder meer weten waarom ING daarvoor geen passende vergoeding heeft betaald, terwijl het bedrijf wel winst maakte. Daarnaast vraagt de commissie zich af waarom hypotheekbank Westland Utrecht nog steeds niet is verkocht, wat wel met ING was afgesproken. Premier Rutte wil geen verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek. Dat zei hij in Pauw en Witteman. In het vijfpartijenakkoord staat dat de aftrek in nieuwe gevallen wordt beperkt tot annuïteitenhypotheken. Rutte noemt dat gezien de crisis verstandig, maar wat hem betreft blijft het daarbij. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie zegt dat Griekenland zijn verplichtingen moet nakomen. Anders is het beter dat het land de eurozone verlaat. Barroso zei dat in een interview met een Italiaans televisiestation. Hij vergeleek de eurozone met een club. Als één lid zich niet aan de regels houdt, zei hij, is het beter dat dat lid vertrekt. Tot nu toe zei Barroso steeds dat Griekenland in de euro moest blijven. In Rotterdam heeft een politiebusje een fietster aangereden. De vrouw van 69 raakte daarbij zwaar gewond. Het is niet duidelijk of de politie zwaailicht en sirene aan had. De agenten waren op weg naar een woningoverval en moesten daar aangekomen een stukje achteruit rijden. Daarbij werd de vrouw geraakt. Ze kwam ongelukkig ten val en is naar het ziekenhuis gebracht. Lucille Werner heeft de Major Bosshard-prijs gekregen. Dat gebeurde op een gala van het leger des Heils in Amsterdam. De Major Bosshard-prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan iemand die een bijzondere bijdrage levert aan de samenleving. Lucille Werner wordt door de jury geroemd voor haar inzet voor de integratie van mensen met een handicap. Ze is de enige tv-presentatrice met een zichtbare lichamelijke beperking. Het weer, het is droog, minimaal rond 6 graden. Daarna afwisselend wolken en zon.